In Japan hebben legerhelikopters grote hoeveelheden zeewater uitgestort boven de kerncentrale in Fukushima. Een eerdere poging werd gestaakt omdat er te veel straling was. Er zijn ook brandweerwagens en waterkanonnen naar de centrale gestuurd om te helpen met koelen. Verder wordt een elektriciteitsleiding aangelegd om de koeling in de reactoren weer op gang te krijgen. Het Openbaar Ministerie is bezorgd over het aantal scholieren dat spijbelt vanwege problemen thuis, het zogenoemde signaalverzuim. Vorig jaar kwamen er bij het OM bijna 4000 zaken terecht van deze vorm van spijbelen. Schoolverzuim omdat een gezin buiten de officiële schoolvakanties om weggaat, wordt luxeverzuim genoemd. De OM noemt het van groot belang dat alle vormen van spijbelen worden aangepakt, omdat jongeren die veel spijbelen vaker in de criminaliteit terechtkomen dan jongeren die trouw naar school gaan. In Libië is een verwachte aanval van het leger op de stad Benghazi uitgebleven. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat de opstandelingen voor middernacht hun schuilplaatsen en wapendepots moesten verlaten. Maar alles bleef rustig. Benghazi is de belangrijkste stad die de opstandelingen in handen hebben. De VN-veiligheidsraad is het opnieuw niet eens geworden over een vliegverbod voor Libië. Er is zes uur over gepraat. Vandaag wordt er verder vergaderd. In de Syrische hoofdstad Damascus is gisteren voor de tweede dag achtereen gedemonstreerd. Volgens de BBC betoogden 150 mensen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze eisten de vrijlating van politieke gevangenen. De politie greep hard in, 35 mensen werden opgepakt, onder wie een belangrijke mensenrechtenactiviste. Real Madrid speelt in de kwartfinale van de Champions League. De Spanjaarden bereikten de volgende ronde door een 3-0 overwinning op Olympique Lyon. Chelsea plaatste zich bij de laatste acht na een gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen.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 Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover and me. Slow sure. wish me love, a oh, wishing well, to kiss and tell, a oh, wishing well, a butterfly tea. Wish me love, a oh, wishing well, to kiss and tell, a wishing well.